Nieuws van 8 uur. moet met het NWS Journaal. PvdA, D66 en SP in de Tweede Kamer willen dat de veiligheid bij de kernreactor in Petten wordt onderzocht. Volgens nucleair deskundigen staat de veiligheid in de reactor niet op de eerste plaats. De exploitant van de kernreactor zou door de financiële druk meer aandacht hebben voor de commerciële belangen. Volgens PvdA, D66 en SP moet het kabinet snel een groot onderzoek starten. De Nederlandse Volksunie is van plan te demonstreren voor de school in Oldenzaal... waar een leraar met extreemrechtse ideeën werd ontslagen. De NVU vraagt volgens RTV Oost binnen een paar weken een vergunning aan... voor de demonstratie, die tijdens een lesdag zou moeten plaatsvinden. Gisteren werd bekend dat het Twentse Carmel College... de geschiedenisdocent heeft ontslagen vanwege zijn extreemrechtse sympathieën. Volgens de Nederlandse Volksunie zou een extreem linkse docent... nooit om zijn ideeën worden ontslagen. De Mexicaanse minister van Financiën is afgetreden. Volgens sommige media vanwege het bezoek van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump vorige week. De afgetreden minister was een belangrijk adviseur van de president van Mexico... en zou groot voorstander zijn geweest van de ontmoeting met Trump. Inmiddels wordt Trumps bezoek aan Mexico gezien als een gênante vertoning voor de Mexicaanse president. Omdat Trump na afloop opnieuw harde uitspraken deed over Mexicanen. Als de politie kentekengegevens van voertuigen wil raadplegen... kan dat voortaan alleen met een bevel van een officier van justitie. Minister van der Steur wil de privacy beter waarborgen... na kritiek van het Europese Hof van Justitie. Er is een wet in de maak om alle kentekens die door camera's worden geregistreerd... vier weken te bewaren. Dat moet de opsporing makkelijker maken. Het weer vanavond en vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen is het vrij zonnig en nog iets warmer dan vandaag. 26 tot lokaal 29 graden. Vrijdag is er iets meer bewolking en is het ook wat koeler. Het is dan 22 tot 24 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Noordloos en Werkendam over 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. This is kersen die beginnen met vanavond uh, de Heartbeats. Met Willem Bruist. Hele goede avond iedereen. Ieder twee, ieder drie. Zijn er weer heel veel. En we gaan er wat moois van maken. Stukje over de regionale grens. We gaan naar Limburg. Dit verrukkelijke leven dit hechtverscheurende bestaan. Omdat ze bus geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan. Omdat ze bus geboren, moest ze op een dag weer gaan. verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan. Omdat ze bus geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan. Omdat ze bus geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke dit dit hartverscheurende bestaan. Omdat ze was geboren, was ze op een dag gegaan. ze de dag weer gaan. Dit verrukkelijke, dit verrukkelijke leven. Dit verscheurde bestaan. Dat ze dus geboren op een dag weer gewoon. Ja, dat zingen Limburg. Maar goed, we zitten in Zandvoort. juist naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Pruist en we doen tot 10 uur doen we Heartbeats. We gaan verder met Coldplay. Fix You. When you try your best but you don't succeed When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down care. Het eh, Fix You. Ja, en dat is ook een heartbeat. En er zitten ook nummers bij waarvan je denkt... ja, maar hoe kan dat in godsnaam een heartbeat zijn? Nou, geloof mij, <laughs> die zijn er. Maggie McNeil met When You're Gone. En ja, dat was ook een, ook een heartbeat voor mij. En eh, dit geldt ook voor dit nummer. Het is herontdekt. En ik ken het natuurlijk in het Frans. Maar deze versie is ook eh, om even bij te gaan zitten.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 I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start cannot live together. We cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. Burk, dat is een nummer wat mij eh, al heel erg lang achtervolgt. En ehm, ja, ik vind gewoon, die hoort erbij. En eh, de ene zegt, het is, een, eh, het is een mooi nummer. De ander zegt, het is een tranentrekker. Weer een ander zegt, het is niks. Nou, het laat mijn hart in ieder geval wel sneller kloppen, zeg maar. Dat geldt ook voor ja, dat is de gelegenheidsband. <clears throat> Sorry, de gelegenheidsband is het eigenlijk al niet meer. Want ze zijn geloof ik al voor elkaar. Nee, ze zijn uit elkaar alweer. En eh, ze hebben twee bands bij elkaar gedaan.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 Ja, waar kom ik dan vandaan? Waar kom ik weg? Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt niet een naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop mij, Het is hier nog niet gedaan. Ik al aan en ik schrok ervan. Ik had je joren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer de wind in wijde door. En ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in uw hand. En ik doeg, loop door, loop door. Onderweg heb ik mezelf verteld. Het was niet meer als een blaad dat veld. dat veld. En een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik doog aan daar naar mezelf. Ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk in bed. Sloop ik net, kom de G op bezoek bij mij. Mijn bed is koud, mijn kamer kaal. En ik droom haar daar staan. En gij ziet zacht als dons, als vacht. En ik draai mee omhoog in. En in oerm, weer ik weer. En droom mijn mooiste zin. te lang gewacht. Ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam tot een stip. Tot een puntje aan de horizon. Op en een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid. Den haven die kwam nooit was morgens vroeg in Venlo, hoog Tiet hem naar hoesten gaan. Je keek me aan en ik keek al aan, van kiegels hier nou stond. Ik peeg al hand en ik lachte, want o gezicht en o naam. En hoe gekeerd, o hoor wegstreekt, toen de zon aan den hemel kwam. En dan gaan we van Amerika, Limburg, gaan we naar Vlaardingen of Rotterdam. Ik weet het niet. Ik ken allebei. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see face. like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play mixed up inside, and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island Serenade. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de kalters in de nevel. Olievlekken op de maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regen nog steeds en ik voel me zo alleen je nooit meer zien, Oude Maasweg, kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart zo met dit, uh, dit programma bezig ben, uh, heb, ik, uh, heb ik, ja, sommige nummers die komen, dan, die komen dan langs en dan denk ik van ja. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.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 Ook een heartbeat. De snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op bij Vinkenveen. Niet meer dan één hoe verder, de afslag Schiphol Amstelveen. Ik neem de bocht daarna te scherp, er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij. Ik zet de radio zacht, maar ik weet niets meer van alles wat ik net nog in mezelf zei. Denk jij dit moment hetzelfde? Maar om terug te gaan gingen wij te ver. Je geeft me vuur voor een nieuwe cavalier. En in de verte stijgt een jet van Martinez. Oh, wat hou ik van jou, denk ik in de hal. De hele wereld is daar waar wij tussen staan. En een stem zegt, willen alle passagiers voor de KL 204 naar de uitgang gaan. Als ik God was. hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel, als alles wat de is. Ik knik alleen maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. Ik glimlach, maar iets sterft in mij. Want ik weet ook nou is het echt voorbij. Ik sta uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht. Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebracht. De koffie is heet en bitter, Een stewardess lacht en dan klinkt hoog. De laatste oproep voor de passagiers van de KL 204, oh ik haat Schiphol. want als ik God was. En die zilveren vogel. 10 kilometer hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkenveen. Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum En dan ga ik dan maar heen Ja, de KL 204 en de geoefende oortjes horen dat te lang natuurlijk Peter Koelewijn Je luistert naar Heartbeats, CFM Zandvoort Zijn de Flying Pickets, Only You see Ja, het is a cappella of is geen a cappella? Mm-hmm. The Flying Pickets. En dit is Joe Jackson. Als ik er zo terugdenk, dan besef ik eigenlijk hoeveel heartbeats ik hier eigenlijk heb. En hoeveel er nog komen. Jawel. Luister luistert naar ZFM Zandvoort. Met heartbeats. Won't you be my number two? me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to to come true if you be, if you be my number. van Joe Jackson. We gaan richting de klok van 9 uur. Ik wil toch nog één nummer, eh, nummer draaien. En die wil ik eigenlijk opdragen om... Ja, eigenlijk aan mijn broer. Want dat is toch wel een van de zwaarste heartbeats die ik heb gehad. Eh, dat was bij zijn, eh, zijn overlijden. En dat is weer een paar jaar geleden. Het gebeurde in Santo Domingo. En hij ging daarheen op vakantie. En hij zei, ik hoorde hem nog zo zeggen... joh, over drie weken ben ik er weer. Nou ja, goed. Het is niet gebeurd en ehm, helaas, ehm, soms wil je dingetjes anders doen en dat lukt niet altijd. Maar ja, dan denk ik altijd, nou gelukkig hebben we dan eh, de muziek nog en dat vind ik wel fijn.